Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Wetentuut voor het CDA is tegen het kabinetsplan om het persoonsgebonden budget goeddeels af te schaffen. Dat heeft plaatsvervangend directeur van Asselt van het instituut gezegd in Nieuwsuur. De CDA-denktank wil wel strengere eisen stellen aan het PGB. Het kabinet wil dat 90% van de mensen die nu nog een PGB hebben worden geholpen door een zorgverzekeraar. Maar het wetenschappelijk instituut denkt dat zorgverzekeraars niet goed in staat zijn om voor iedereen precies de goede zorg in te kopen. De Verenigde Staten houden niet langer vast aan de eis dat alle containers met bestemming Amerika al in Europa worden gecontroleerd. Dat heeft president, eh, minister Napolitano gezegd op bezoek in Rotterdam. De 100% controle moest Amerika beschermen tegen aanslagen.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 Macedoniërs kregen tot nu toe zo'n 500 euro als ze terugkeren naar hun land. Vanaf nu kunnen ze wel nog een vliegticket enkele reis Macedonië krijgen. Er zitten nu zo'n 200 Macedoniërs in een asielprocedure in Nederland. Robin Haase heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van Wimbledon gehaald. Hij versloeg de Spanjaard Fernando Verdasco in vier sets. Volgende tegenstander van Haase is de als tiende geplaatste Amerikaan Marty Fish. Het weer later vannacht aan de kust kans op een bui, minima vannacht rond 11 graden. Morgen veel bewolking en buien bij 18 graden.